Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ook Zwitserland sluit zich waarschijnlijk aan bij de Europese sancties tegen Rusland. Het heeft aangekondigd dat het Russische tegoeden op Zwitserse bankrekeningen gaat bevriezen. De president van Zwitserland noemt het zeer aannemelijk dat de bondsraad daar morgen toe besluit. Deelname van Zwitserland zou bijzonder zijn omdat het land meestal neutraal wil blijven... en vaak geen partij kiest in conflicten. Ook het neutrale Zweden stuurt wapens. Oekraïne krijgt onder meer 5000 antitankwapens en 5000 helmen. Het besluit van Zweden is zeer uitzonderlijk. In 1939 besloot Zweden Finland te helpen toen dat land door de Sovjet-Unie werd aangevallen. De internationale couriersdiensten UPS en FedEx stoppen allebei met het leveren van goederen aan Rusland. UPS, een van de grootste transportbedrijven in de wereld, bezorgt voorlopig ook niet meer in Oekraïne. Het Internationaal Atoomenergieagentschap waarschuwt dat de strijd in Oekraïne kan leiden tot schade aan nucleaire installaties. Zo zijn in Kiev raketten neergekomen op een plaats waar radioactief afval ligt opgeslagen. Ook een andere opslagplaats raakte beschadigd. Voor zover bekend is op die plekken geen radioactieve straling vrijgekomen. De VS heeft China opgeroepen om de Russische invasie in Oekraïne te veroordelen. Dit is geen tijd om aan de zijlijn te staan, zegt het Witte Huis. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De regering sprak na de invasie steun uit voor de soevereiniteit van Oekraïne... maar wilde Rusland niet veroordelen. De nationale voetbalploeg van Engeland speelt voorlopig niet tegen Rusland. De FE wil zo de invasie van Oekraïne veroordelen. Ook teams van andere landen willen voorlopig niet meer in Rusland voetballen. De Wereldvoetbalbond FIFA wil het Russische team nog niet uitsluiten van de wereldbeker... maar komt later mogelijk met maatregelen. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 0 graden aan zee tot plaatselijk min 4 in het binnenland. Morgen is het een lange tijd zonnig. Later neemt vanuit het westen de hoge bewolking langzaam toe. Het blijft droog en het wordt 9 graden in het noordwesten tot 12 graden in delen van Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat op de N9 de Helder richting Alkmaar...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 girl you won't capture my soul. I'm a again, no be so. Make we one one ball bolombo. Better, bye. Better, better, bye. I'm loose. Even better, done the para. Tonight in Josie, I'm in Josie. Won't call if you want one Josie. I'm not playing with you, I'm not joking. My thought of mom is loaded me looking for I put them on molly. I'm on duty, but I'm on low key. They want do me, they won't do me, they won't do me, cause they want do me. When you won't want me, when you won't want me, I'm in San Francisco, jammy. When you won't want me, when you won't want me, I just flew in from Miami, Peru, para, Peru, Peru, para. I'm loose, even Peru done me para.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 Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité. Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même. Sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. Quoi parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi, justement réfléchir. C'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi, justement réfléchir.